Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een auto op krediet. In april reden er 149.000 auto's met een kredietregeling rond, blijkt uit gegevens van het CBS. Dat zijn er meer dan ooit. Gemiddeld moet per voertuig zo'n 9.000 euro worden afbetaald. Ondanks de crisis weten dealers en importeurs met kredietacties meer klanten naar de showroom te trekken. In Den Haag rijden de komende uren weer stadsbussen, maar om half tien na de ochtendspits legt het personeel opnieuw het werk neer voor overleg met de vakbonden. De actie duurt waarschijnlijk tot vanmiddag half twee. Gisteren brak onder het HTM-personeel een wilde staking uit, gericht tegen de aanbesteding van het openbaar vervoer. De snelweg A2 bij Kerkdriel is al sinds het begin van de nacht in beide richtingen dicht. Door een gekantelde vrachtwagen kwam een lading gasflessen met het brandbare acetyleen op de weg terecht. De brandweer heeft de flessen gecontroleerd gelicht en verwacht wordt dat de A2 voor de ochtendspits weer open gaat. De spanningen tussen Iran en Egypte lijken wat te verminderen. De Iraanse president Ahmadinejad heeft gebeld met zijn nieuwe ambtgenoot in Cairo, Morsi, en hem en de moslimbroederschap geluk gewenst. Hij heeft Morsi ook gevraagd volgende maand naar Teheran te komen voor een conferentie. De vroegere topman van Frans Telecom, Lombard, is aangeklaagd in verband met een reeks zelfmoorden. In 2008 en 2009 pleegden 30 werknemers van Frans Telecom zelfmoord omdat ze de werkdruk niet meer aankonden. Uit onderzoek bleek destijds dat de zelfmoordgolf voor een belangrijk deel te wijten was aan de leiding van het bedrijf. Voor het eerst heeft de Braziliaanse voetbalclub Corinthians de Copa Libertadores gewonnen. Het Zuid-Amerikaanse kampioenschap voor clubteams. Thuis in Sao Paulo werd het 2-0 tegen Boca Juniors. De eerste wedstrijd vorige week in Argentinië was geëindigd in 1-1. Het weer nog een bui in het zuidwesten van het land. Later overal stevige regen- en onweersbuien met kans op windstoten. Het wordt 23 graden in Zeeland tot 27 in het oosten en noordoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is voor opruimwerkzaamheden dicht vanaf knooppunt Deil tot Waardenburg. verkeer kan vanaf knooppunt Everdingen omrijden over de A27 en de A58. A8 richting Amsterdam vanuit Zaandam bij knooppunt Koenplein 2 kilometer. Op de A27 Breda-Utrecht voor Noordeloos 2 kilometer. En op de A28 Zwolle-Amersfoort na een ongeluk voor knooppunt Hoevelaken 5 kilometer. De hoofdrijbaan is dicht... Het verkeer op de A1 Amersfoort richting Amsterdam kan bij knopen Hoevelaken niet gebruik maken van de verbindingsweg naar de A28 richting Utrecht. Daarom kan dat verkeer beter omrijden bij Barneveld over de A30. Tot zover de verkeersinformatie.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 tienes con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 louder. It wasn't me. She stayed until it was over. Finally came in and she.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 男性どう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 besluit Noem het dapper, noem het vluchten Maar ik knijp er tussenuit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 it brings 用。